Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Nederland moet maatregelen nemen om te zorgen dat er over vijf jaar nog genoeg aardgas is. Dat zegt leverancier Gasterra in reactie op een onderzoek. Daarin wordt geadviseerd om meer langlopende contracten af te sluiten voor de import van gas. Als dat niet gebeurt bestaat het risico dat er over vijf jaar bij een strenge winter niet voldoende gas is. Nu de gaswinning in Groningen stap voor stap wordt teruggedraaid... wordt Nederland geleidelijk steeds afhankelijker van import. Voormalig televisiepresentator Frank Masmeijer mag worden uitgeleverd aan justitie in België, heeft de rechter bepaald. Masmeijer wordt in België verdacht van betrokkenheid bij drugsmokkel via de haven van Antwerpen. Vorig jaar werd hij bij Verstek in Antwerpen veroordeeld tot acht jaar cel en een boete van 48.000 euro. Deze week begint het hoge beroep. Frank Masmeijer had zich tegen de overlevering verzet omdat hij vond dat hij geen eerlijk proces heeft gehad. Bij de rechtbank van Haarlem is het kort geding bezig... rond de landelijke Sinterklaasintocht in Zaanse Schans. Stichting Majority Perspective heeft de zaak aangespannen tegen zes partijen, waaronder de burgemeester van Zaanstad en de NTR. De stichting wil dat Zwarte Piet tijdens de intocht aanstaande zaterdag geen enkel racistisch kenmerk heeft. De rechter benadrukte bij het begin van de zitting gelijk dat het niet om een volledig verbod van de intocht zelf gaat. Morgenmiddag is de uitspraak. Tata Steel heeft bekendgemaakt wat er precies in de grafietregen zit... die sinds een tijdje in Wijk aan Zee neerdaalt. De zilverachtige deeltjes komen van de staalfabriek en liggen op auto's en huizen. Volgens Tata Steel zit er grafiet in de regen, een koolstof die ook wordt gebruikt in potloden. Ook zitten er deeltjes in die vrijkomen bij de staalproductie. En een deel is zand. De GGD wil meer onderzoek omdat het met deze informatie geen goed gezondheidsadvies over de grafietregen kan geven. Het weer nog later op de dag wordt het vrijwel overal droog... en breekt de zon vaker door.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 Bungalow Bill. Deep in the jungle where the mighty tiger lies, Bill and his elephants were taken by surprise. So Captain Marvel zapped it right between the eyes children sing, Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. Hey, Bungalow Bill, hey, Bungalow Bill. what did you kill? Saxon mother's son. All the children right between the eyes. All the children sing. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bill. Hey, Bill, what did you kill? Bill. The children asked him if to kill was not a sin. It in. If looks could kill, it would have been us instead of him. All the children sing. Hey. White Album Experience vandaag. We horen achterin volgens Wild Honey Pie. Een voorkomen, nou ja, nietszeggend niemendalletje op het album. En eh, daarna natuurlijk uh, u eerst een stukje van de Asher demo van eh, Hey Bungalow Bill. natuurlijk. De echte studioopname. En daar moet ik hem heel snel uitzetten. Oh, van, de begin George. Ja. <laughs> <laughs> ja, maar ik was hem snel. Ik ben te snel. Ja, ik ben nog veel te snel. Dat is niet te doen. Luister. One, two, three, four. Zo begon het. at you See the lover that's sleeping while my guitar gently weeps. The problems you sow are the troubles you're reaping. Still, my guitar gently. werd het. hoogtepunten vind ik persoonlijk eh, van eh, het White Album. Prachtige, eh, door George Harrison geschreven en natuurlijk ook gezongen. While My Guitar Gently Weeps. En omdat ze een beetje vast zaten met dit nummer ehm, en er eigenlijk niks mee wilden... kwam op een gegeven moment George Harrison de studio binnenstappen met een vriend van hem. <laughs> en dat was de heer Eric Clapton. Niet zomaar iemand. Niet zomaar iemand. Eh, de heer Eric Clapton, die alle gitaarsolo's op dit nummer gespeeld heeft. En toen gingen de andere Beatles, omdat Clapton erbij was, ook weer ineens vreselijk hun best doen. Ja, dat is het, dat is het, eh, dat is het verhaal. Prachtig liedje overigens. Ehm, en ehm, de demo die je hoorde, dat is weer een andere versie dan die later eh, opdook bij Cirque du Soleil Love. Dat is weer een andere versie ervan. Ook mooi. Ja, die is ook mooi. Maar dit was dus de echte rauwe demo met ook een compleet andere tekst eh, dan het origineel. Nou, George Harrison dus, uh, While My Guitar Gently Weeps. Eh, we gaan even door, want ik wil, kan, want anders dan redden we het niet voor vieren. Dus we gaan door met, met het laatste nummer van kant 1. Happiness is a warm gun. Ja, hoe is hij daar aan gekomen, weet je dat? Ja, ja. dat had te maken met een tijdschrift over vuurwapens. Ja. En dat heette Happiness is a Warm Gun. Alleen de redactie van dat eh, blad had dat ook weer gejat, zeg maar, die titel... van een boek van Charles Schulz van eh, Snoopy. Ja. En dat boek heette Happiness is a Warm Puppy. Oké. En daar komt het vandaan eigenlijk. Daar komt het vandaan. Happiness is a warm gun. Ja, en dan wrangt natuurlijk te weten dat John Lennon door eenzelfde warm gun om het leven zou komen. En je weet wat een warm gun is? Nee, dat is een? Dat is als hij net is afgeschoten. Ja, ja. Dan is hij nog warm. Dan is hij nog warm, ja. We wilden het verder niet weten. Hier is de demo. Als alles goed gaat. Maar het is de dertiende vandaag. <laughs> de demo komt dus niet. Happiness is a warm gun. Die van mij is dan? Eh, die staat, gewoon, eh, die staat gewoon op de andere kant. Nou, we gaan het nummer zelf draaien. Ehm, of had jij er nog één? Had jij er nog één? Ik heb, eh, ja, ik heb wel een demo, maar die staat niet op het album, hè? Oké, okay, laat ze horen. Vier, twee, vier, Ja, ja, laat ze horen. Komt die Child ja. of Nature. On the road to Rishikesh I was dreaming more or less And the dream I had was true Yes, the dream I had was true. I'm just a child of nature. I don't need much to set me free. I'm just a child of nature. I'm one of nature's children sunlight shining in, in my eyes as I face the desert skies. And my thoughts return to home. Yes, my thoughts return to home. I'm just a child. don't need much to set me free. I'm just a child of nature. I'm one of nature's children. Underneath the mountain ranges, where the wind that never changes the windows of my soul. Touch the windows of my soul. I'm just a child of nature. I don't need much to set me free. I'm just a child of nature. nature's children. Eh, in deze vorm heeft de, eh, de, het plaat het niet gehaald. Nee. Op geen enkel album, maar hij heeft op deze melodie... John heeft op deze melodie dan weer een andere tekst geschreven. En toen heette het Jealous Guy. Ja, en toen stond het op het album Imagine. Precies. Ja, zo is het dan weer. Ehm, ja, ik zat, er. Eh, ja, het is vandaag de dertiende, dus alles zal misgaan. Maar in ieder geval, ik had u beloofd die demo van van Happiness is a Warm Gun. Ehm, nou zie ik tot mijn spijt dat deze plaat een kleine miskleun heeft. Eh, dus een klein stukje verder. Maar hij komt er aan. Hier is hij. I'm going down. Mother Superior the gun. go, oh no, no. Yoko oh no, yes. I need a fix, cause I'm going down. Back to the bits that I left uptown. I need a fix, cause I'm going down. Mother Superior, jump for the gun. Mother Superior, jump for the gun. Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. the gun. Brother Superior jumped the gun. Duidelijk te horen dat het nummer nog lang niet klaar was. Compleet. Nee. En dan ook eh, hier al eh, te merken die eh, adoratie voor, Joko. Ja. verschrikkelijk. Ja. <laughs> en alle, mensen die de, de, de, Beatles waren... Ze vonden het echt vreselijk dat bij alle opnames bij de White Album, de studio, dat dat mens erbij was. Ja. Dat was ook een van de puntjes, zeg maar, een van de dingetjes, zeg maar zeggen. hier is het origineel. Ja, wat wij zeggen? Waar de oneenigheid door kwam. Ja, hier is het origineel. She's not. En wat mooi, hè? Who misses much. Du -du -du oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Laatste nummer van kant 1. We gaan zo snel door naar kant 2. Want hebben het niet voor vieren. Nou, natuurlijk <laughs> redden we dat wel. Eh, want... Eh, we gaan gewoon wat minder tijdgenoten doen. Maar af en toe kom, gooien we er wel even eentje tussendoor. Want dat is veel te leuk. Eh, het volgende nummer is ook zo'n tijdgenoot. En dat is uh, wereldberoemd geworden dankzij de film... nee, hoe heet het? The Graduate, ja. Mrs. Robinson. Ja, jij mag nooit meer rijden. <laughs> Samen en Garfunkel. Of zoals Joost de Draaier altijd zei, Simon en Carmichelt. 68 eh, nummer dat vooral beroemd werd door de film The Graduate. Waar eh, Paul Simon de soundtrack voor schreef. Althans de liedjes van de soundtrack voor schreef. Gauw terug naar de White Album. Want daar gaat het vandaag om, hè Bart, toch? Ja, ja ik wil niet anders eigenlijk. Ja, je wil niet anders? Ik wil niet anders. nee, maar ik doe toch af en toe lekker een tijdgenootje. <laughs> ja, joh, raken al die mensen die niet van de Beatles houden... Die, die hebben al geprobeerd op alle mogelijke manieren... de boel te saboteren en treinen stilzetten en zo, weet ik het allemaal niet. Maar eh, we gaan gewoon door. Goed. Een liedje dat Paul McCartney schreef voor zijn hond. Maar, maar later zei hij dat het over zijn affaire met Jane Asher ging. Nou, hij heeft ook nog een vriendin gehad die Martha heette. Oké. Ja, eh, maar het, het, het stuk is echt geschreven voor zijn dok. Voor zijn, voor zijn sheepdog. Hij had zo'n sheepdog en die heette Martha. Ja, daar gaat het over. Oh, verkeerde. <laughs> verkeerde, verkeerde sheepdog. Deze moet ik hebben. know I can't sleep. I can't stop my brain, you know it's three weeks. I'm going insane. I'll give you everything I've got for little peace of mind. I'm sorry. the door. So Tired. En u hoorde daarvoor een fragment van die Asher demo. Totaal anders dan eh, hoe, het, uh, hoe het uiteindelijk op de plaat terecht zou komen. Toch? Ja. Trouwens, dat uh, wat je net deed, ja. dat gemompel... er staat hier weer dat als je dat achter achter tevoren zou spelen... dan komt er iets in de tekst van... Paul is a dead man. Oh. Miss him, miss him, miss him. Ja, ja. Tuurlijk. Nou, die onzin, dat doe ik niet Ja, nee, ik ook niet. Maar... <laughs> Dan zien we maar weer dat die... Ja, eh, dit, alles wordt gebruikt. Ja. ja, maar je ziet ook nog steeds dat er nog steeds figuren zijn... die daar nog steeds in geloven, dat dat zo zou zijn. Ja, het is natuurlijk zo'n zo'n science fiction verhaal. Eh, eh, om met Trump te spreken, dat is nog echt nepnieuws. Ja. Ehm, we gaan door met een liedje dat... nou ja... waar geen enkele andere Beatle aan meegedaan heeft, alleen McCarthy. Ja. En, eh, maar het is ook wel weer een van zijn mooie liedjes. En ehm, hij verklaarde later dat het niet over een vogeltje ging... maar dat het ging over een eh, donkere dame... en dat het liedje eigenlijk dus bedoeld is... Eh, als ja, zeg maar een beetje aanklacht tegen de apartheid.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 You were only waiting for this moment to arise. Ho, stil, stil. Ik moet even wachten. Ja. Even wachten hoor, met die varkens. <laughs> ja, eh, nee, um, want ik had nog iets anders even, uh, even vertellen. Uh, ook een, een saillant detail over dit nummer Blackboard. Paul McCartney eh, vertelde ooit dat het eh, ontstaan is omdat hij eigenlijk probeerde om een klassiek stukje gitaar te spelen. En, eh, toen ging het in dat geval ging het om de uh, boeré van, eh, van Johan Sebastian Bach. Dat probeerde hij en dat, ging hij, dat kon hij niet. dat ging totaal de fout mee in. Maar dat leverde wel het idee op voor de gitaarpartij van, van, van Blackbird. Nou. Dus dat was ook dan weer een, een dingetje. leuke bekkomstigheid allemaal weer. Ja, toch? Ja. En... Ehm, ja, ik ken het wel, die Boereta. Die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, Weet wel, die Jethro Tool later ook gedaan heeft. Nou, daar ging het dus om. is getting worse Always having done rolling in the dirt. And for all the little piggies, life is getting worse. Always having dirt to play around in. Have you seen the bigger piggies in the starched white shirts? You will find the bigger piggies stirring up the dirt. Always have clean shirts to play. Now it's to weave the bacon. One more time. Nou, typisch leuk George Harrison liedje met pakketjes en eh, dat heet Pickies. Nou, het loopt toch achter elkaar door. Laat maar doorgaan. <laughs> Komen we niet in tijdnood ook. Rocky Raccoon. in the black mining hills of Dakota there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy. Hit young Rocky in the eye. Rocky didn't like that. He said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. a rocky raccoon checked into his room only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, were in and grinning a grin. He said, Danny boy, this is a showdown. But Daniel was hot. He drew fast and shot. And Rocky collapsed in the corner. proceeded to lie on the table. He said, Rocky, you met your match. And Rocky said, Doc, it's only a scratch. And I'll be better, I'll be better, Doc, as soon as I am able. And now Rocky Raccoon, he fell back in his room. Only to find Gideon's Bible Manila. een liedje eh, geïnspireerd op uh, hè, de, de, beetje folkachtige liedjes van eh, Dylan. Onder andere Donovan en zo. Rocky Raccoon, zo oh. heette het. Originele, originele titel was Rocky Sassoon. Oh, ja. Dat weet jij dan weer. Maar dat, hij vond Raccoon toch wat meer cowboyachtig klinken. Ja, dat vond ik eigenlijk ook. <laughs> ja. ja. En tegenwoordig hebben we een band die heet Raccoon. Ja. Er zit geen en, geen slechte band ook. Nee, en er zit geen Rocky in. Nee. Goed, eh, we gaan even door met eh, het volgende nummer. En dat is van Ringo. Ja. Don't Pass Me By. Ja. Ringo mocht ook een liedje schrijven. listen for your footsteps in. drive. Listen for your footsteps. Ja, een traditie die ze vanaf het begin af aan hebben volgehouden. dat Ringo op elke plaat één liedje moest zingen. Ja. Maar weet je wat nou zo grappig is? Nou? Hij schreef dit nummer al in 1962. Ja, dat is te horen. <laughs> <laughs> <laughs> Ja. Dus dat had hij al voor elkaar voordat hij bij de Beatles was. Ja, dat, dat is ook te horen. Het is een tekst die, die, die, in die tijd eigenlijk gewoon eigenlijk al niet meer kon. Nee, eh, het is gewoon een kinderliedje. Is het ook. Maar het is wel leuk. Want, Maar zeg, die traditie hebben ze volgehouden. Vanaf het album Please Please Me tot en met Abbey Road uh, heeft Ringo op elke... Minstens één plaat, eh, één nummer gezongen. Ja, één, één plaat niet. Alleen Bleded Bee heeft hij niks gezongen. Nee. Nee, en op, op Yellow Submarine, ja, dat was niet zoveel bijzonders. Maar de, de, op Let It Be niet. Dat is de enige plaat waar het niet Yellow Submarine heeft hij toch zelf gezongen? Oh ja, natuurlijk wel. Ja, natuurlijk wel. Toen wel. Nee, dan is Let It Be... ja, je hebt gelijk. Dan is Let It Be de enige. Why don't we do it in the road? Waar doen we, waarom doen we het niet langs de kant van de weg? Nou dat weet ik veel. Midden op de weg. Midden op de weg. Gewoon... Vind ik ook goed. Midden op de weg. <laughs> ik vind het goed. Waarom doen we niet midden op de weg? Ja, zullen we dat doen? Doen we. Pickups oh, mee. Mix ermee. Eh? Midden... Why don't we do it in the road? Ja. En er waren maar 67 opnames voor nodig. Ja. Dus dat valt alles weer mee. <laughs> Valt toch weer mee dan? ja, dat, dat is weer nou mooi. Goed, ehm, wat we gaan... Eh, nou, ik ga even een... Eh, vertel jij nog wat? Heb je nog wat leuks te vertellen? Eh, over dat nummer of... Nou, nou, het enige wat ik er nog over kan vertellen is dat George de enige was die hier niet op meedeed. Nou, en daar ben ik dan klaar met de informatie over I Will. Oké. Je hebt een tijdgenoot? Ja. Nee. We doen een instrumentaaltje. We doen even een filletje. Oké. En ehm, dat doen we dan tot het nieuws van twee uur. En dan gaan we daarna weer verder met nog meer moois. Maar we hebben al de tijd al aardig gehad. We hebben nog maar één liedje van kant 2. Dus dan gaan, we het, dan gaan we het redden. weer, eh, ja. ja, we moesten even een kwartier inhalen natuurlijk. <laughs> Is niet anders. Twee keer de binnenbocht. Dus, ja, ik hebben even de binnenbocht genomen. En ehm nou ja, straks eh, in de derde uur eigenlijk het programma De Vinyljaren. Maar eh, ja, die staan vandaag ook in het teken van, uh, vinyl. van de vinyl. Van de White Album. Dus ja, mocht u Stones fan zijn. Nou. Even wat anders gaan doen. Ja. Nou, hoeft niet. Er <laughs> komt straks een plaat van de Stones tussendoor. Oh, ja, dat in de, wel. In, de tijdgenoten. Hè? Ja, dat is wel. Komt er een van de Stones tussendoor. En nog een leuk ook. En ehm, tot die tijd luistert u maar even naar deze zuchtende saxofoon. Van wie? Huh? Van wie? Boots Randall. Oh, boot, oh, zo. Ja. Tjo. Boots Randall. Die heeft ook nog ooit een hit gescoord. Is dat zo? Ja. Oké. Ik zoek het even op heb ik nog nou. tijd voor, hè? Nou, weinig hoor. Moet je wel heel snel zijn.